Dit is Maud met het NOS Journaal. Het kabinet verzekering krijgen dat KLM een zelfstandige positie houdt binnen het bedrijf. Dat wil de Tweede Kamer, die zich zorgen maakte over de voortdurende arbeidsonrust bij Air France. Eind deze maand wordt er waarschijnlijk weer gestaakt. In 2015 heeft het kabinet met het bedrijf onder meer afgesproken... dat er geen activiteiten van KLM naar Frankrijk worden verplaatst... en dat KLM zijn eigen financiën beheert. Minister van Nieuwenhuizen belooft dat ze die afspraken zal herbevestigen. Het OM eist 15 maanden cel tegen de man die heeft bekend dat hij in Tilburg twee voetgangers doodreed. De man van 62 en zijn 59-jarige vrouw staken bijna anderhalf jaar geleden de weg over en werden geschept. De 24-jarige bestuurder zou meer dan 70 km per uur hebben gereden, waar maar 50 is toegestaan. Hij ging er na het ongeluk vandoor. De man had even voor het ongeluk ook al een bus rechts ingehaald... en reed volgens justitie als een wegpiraat. In de Indiase hoofdstad New Delhi zijn alle bouwwerkzaamheden... de komende drie dagen stilgelegd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Naast de gebruikelijke smog is er door de wind ook veel stof uit de woestijn gewaaid. Bovendien is het op dit moment 40 graden in New Delhi. De hoeveelheid fijnstof in de lucht is 20 keer zo hoog als de maximale norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. De 21 miljoen inwoners van New Delhi kunnen volgens de autoriteiten weinig anders doen dan binnenblijven en hopen op regen. En in Moskou is het WK voetbal begonnen... met de openingswedstrijd tussen gastland Rusland en Saoedi-Arabië. Daarvoor was de openingsceremonie met onder meer een optreden van zanger Robbie Williams. Ook liet oud-keeper Casillas van Spanje de beker zien... en gaf president Poetin een toespraak.